Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Ameland wordt toch weer verder gezocht naar het Duitse meisje... dat sinds zaterdag wordt vermist, met duikers en honden. De zoekactie is nu in handen van opsporingsorganisatie SAR Nederland. De politie meldde een paar dagen geleden te stoppen met zoeken naar het meisje van 14... maar de opsporingsorganisatie zegt dat zij op verzoek van onder meer de gemeente verder gaat. Er helpen ook schepen en burgers mee. In Spanje hebben de regionale bestuurders van Catalonië... inwoners van Barcelona dringend opgeroepen thuis te blijven. Afgelopen week is het aantal besmettingen in de stad verdrievoudigd. Culturele en sportieve evenementen worden beperkt... stranden worden afgesloten, restaurants in een aantal wijken... moeten het aantal gasten halveren... en theaters, bioscopen en discotheken zijn daar dicht. Ook in België is een tweede coronagolf begonnen. Dat zegt de viroloog die de regering adviseert. Er waren vorige week een derde meer coronabesmettingen dan de week ervoor. Sinds half juni zijn op Schiphol 38 vluchten geland met mogelijk iemand aan boord die was besmet met corona. Dat getal is gebaseerd op steekproeven. Die zijn gedaan bij reizigers en werknemers die klachten hadden nadat ze hadden gevlogen. En staatssecretaris Van Huffelen noemt de conclusie van de autoriteit persoonsgegevens dat de Belastingdienst bij de registratie van de nationaliteit heeft gediscrimineerd zeer ernstig. In een brief aan de Tweede Kamer heeft ze haar excuses daarvoor aangeboden. Volgens de autoriteit heeft de Belastingdienst jarenlang de wet overtreden door de dubbele nationaliteit van aanvragers van de kinderopvangtoeslag te registreren. De autoriteit noemt dat een zware overtreding van de privacywet. Het weer bewolkt, een kans op regen, maar er is ook af en toe zon. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen is er meer zon, er kan nog een buitje vallen in het binnenland. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Zondag neemt de kans op regen weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging in Noord-Holland is er door de werkzaamheden bij de afsluitdijk.